Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Bij het Koninklijk Paleis in Brussel is een automobilist ingereden op een escorte van de ambassadeur van Qatar. Volgens de politie zijn zeven mensen gewond, van wie vijf er slecht aan toe zijn. Een van hen zou in levensgevaar zijn. De motorrijders uit de escorte stonden te wachten voor het gebouw toen de automobilist op hen inreed. De ambassadeur was in het paleis. De automobilist is opgepakt op verdenking van poging tot moord. Hij heeft tegen de politie gezegd dat hij zelfmoord wilde plegen. Milieuorganisatie Greenpeace voert actie voor de kust van Mauritanië tegen overbevissing door Europese schepen. De organisatie heeft op vier supertrawlers het woord plunder en een visgraat geschilderd. Volgens Greenpeace zijn de supertrawlers enorme drijvende visfabrieken die in één dag net zoveel vis vangen als 56 lokale vissers in een jaar tijd. Afrikaanse vissers zijn daarvan de dupe omdat er nauwelijks vis overblijft, waarschuwt Greenpeace. De organisatie wijst er verder op dat de supertrawlers visrechten kopen met behulp van Europese subsidies. De rechter van de Wrakingskamer in Amsterdam doen morgen uitspraak over het verzoek van de advocaten van Robert M. om de rechters in de zedenzaak te vervangen. Het besluit wordt om morgenochtend 9 uur bekendgemaakt. Volgens de advocaten van M zijn de rechters niet onbevooroordeeld en hebben ze te weinig oog voor zijn belang. De radiozenders van de publieke omroep hebben kort gekampt met een storing. Even voor 12 uur vielen de zenders uit. De storing duurde zo'n 10 minuten. Daardoor was er om 12 uur geen nieuws te horen op een aantal radiostations. Het is nog niet bekend waardoor de zenders zijn uitgevallen. Het weer vanmiddag bewolkt en nauwelijks zon.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 Girl, it's clear what I'm promoting. Can't pass my way without touching a broken. Girl, I feel like eloping. This I'm hoping. Honeymoon, let's go sloping. Girl, I like your style. Just the way all you dress, nothing is too revealing. I love your profile. Your beautiful smile makes you so appealing. Girl, you're driving me wild. Can't wait to embark on a of evening. Girl, I can't hide my feeling. So revealing. My heart is up for stealing. But now, that pussy is a stranger.